Dit is Rachid Finch met het NOS-journaal. Minister Leers van Zie en Asiel heeft vandaag een gesprek met de Raad van Toezicht van het COA, het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers. Gisteren meldde de NOS dat de bedrijfscultuur bij het COA is verziekt. Medewerkers zeggen dat er veel geld wordt verspild en er is veel kritiek op bestuursvoorzitter Noortoen al Ze zou een despoot zijn en een schrikbewind voeren. al zegt dat ze zich niet in de situatie herkent en dat ze geen klachten heeft ontvangen. Het CDA wil opheldering van minister Leers over de situatie bij het COA en de PvdA heeft een spoeddebat aangevraagd. De PVV vindt dat de bestuursvoorzitter direct kan vertrekken. In Den Haag protesteren vandaag onder andere chronisch zieken, gehandicapten en ambtenaren tegen de bezuinigingsplannen van het kabinet. Veel mensen zijn bang dat ze slachtoffer worden van een opeenstapeling van maatregelen. Met name gehandicapten en chronisch zieken zijn bang dat ze onevenredig hard worden getroffen. De Israëlische premier Netanyahu zegt dat de poging van de Palestijnen om volwaardig VN-lid te worden zal falen. Volgens hem zijn vredesonderhandelingen tussen Israël en de Palestijnen de enige weg vooruit. De Palestijnse president Abbas heeft aangekondigd dat hij vrijdag het VN-lidmaatschap gaat aanvragen bij de VN-veiligheidsraad. Maar Netanyahu voorspelt dat de Verenigde Staten die aanvraag zullen blokkeren. De Amerikaanse tv-serie Modern Family heeft vijf Emmys gekregen, de belangrijkste Amerikaanse tv-onderscheiding... Modern and Family won de Emmys voor onder meer beste comedy en beste regie. De Emmy voor beste dramaserie ging naar Mad Men. Julianne Margulies uit The Good Wife en Jim Parsons uit The Big Bang Theory werden beste actrice en beste acteur. En The Daily Show van comic Jon Stewart viel voor, de negende, voor het negende jaar op rij in de prijzen. Dan het weer aan de kustkans op een enkele bui. In de rest van het land droog, maar wel kans op mist. Vanmiddag afwisselend buien en zonnige perioden. Het wordt ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Files in de Randstad op de A2 Den Bosch richting Utrecht. 3 kilometer door wegwerkzaamheden tussen afrit Everdingen en Nieuwegein-Zuid. A4 Den Haag-Amsterdam tussen Leidsendam en Zoeterwoude-Rijndijk. 5 kilometer. Op de A7 Hoorn richting Zaandam staat nog steeds 3 kilometer tussen Purmerend Noord en afrit Weidewormer. wormer op de A8 Zaandam richting Amsterdam tussen Knopend Zaandam en Knopend Koenplein 2. A15 Ring Rotterdam Gorkum richting Europoort voor Knopend Vaanplein 4 kilometer. Ook op de A15 richting Europoort bij Spijkenisse 3 kilometer. A27 Breda richting Utrecht tussen Knopend Gorkum en Lexmond 3. A28 Zwolle richting Amersfoort 2 kilometer tussen Amersfoort, Vathorst en Amersfoort.